Dielke Teerstra met het NOS-journaal. Het referendum schuldeisers gaat volgende week zondag door. Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met de volksraadpleging. De Griekse premier Tsipras was fel tijdens het debat voorafgaand aan de stemming. Hij zei dat het voorstel van de schuldeisers een belediging is voor Griekenland. Tsipras benadrukte ook dat Griekenland geen bezoeker is in Europa... maar een lid met dezelfde status als de andere lidstaten. Tsipras zegt dat hij zeker weet dat het Griekse volk massaal nee zal stemmen bij het referendum. EU-president Tusk wil dat Griekenland de euro houdt. Op Twitter schrijft hij dat Griekenland deel uitmaakt van de eurozone en dat dat zo moet blijven. Tusk laat ook weten dat hij contact heeft met de andere 18 lidlanden van de eurozone over de situatie die nu is ontstaan. De afgelopen dag liepen de onderhandelingen van de eurogroep over de redding van Griekenland stuk. Daardoor kan Griekenland dinsdag in grote problemen komen het land moet dan een schuld aan het IMF aflossen, maar heeft daar niet genoeg geld voor. Het dorpje Bikinis in de Amerikaanse staat Texas verandert van naam. Het dorpje heet voortaan weer Bankersmith, net als vroeger. In 2012 werd Bankersmith opgekocht door de eigenaar van een restaurantketen met de naam Bikinis. In die keten dragen alle serveersters een bikini. De restaurants worden ook wel restaurants genoemd. Het hele dorp werd daarop volgezet met verwijzingen naar Borsten. Veel omwonenden waren daar niet blij mee en daarom wordt de oude naam nu weer in ere hersteld. Dan het weer. Vannacht hier en naar mist. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen begin met zon, maar later wordt het vanuit het westen bewolkt en valt wat lichte regen. Er wordt 19 tot 24 graden. Maandag valt nog een bui. Vanaf dinsdag blijft het droog en daarna wordt het tropisch warm.